I wish someone would bring color to my world. What a horrible day. I hate people who won't stop talking when I'm taking a test. Bad, bad day. I want to drop out and just become an artist. I forgot how it is to be happy. I'm going to tag insane today. Kendra, the hater of all immature. Als je naar een foto kijkt, denk je nooit aan de fotograaf. Hoe die erbij stond, hoe oud die was, of het een man of een vrouw was die op de knop drukte, of hij of zij tijd had. Voor één moment ben je dat wat je ziet, altijd tenzij je de camera richt op jezelf. Mijn profielnaam is Bert Kommerij. Ik ben 42 jaar. Ik woon samen met Piet Marsman, mijn vriend. We hebben een hond, Jules, een Ierse terrier van drie jaar met een X-factor. En ik heb 844 foto's op mijn account meer dan 4000 views. Sinds een paar dagen heb ik contact met een Portugees. Tenminste, dat zegt hij. Ik denk dat hij in een botanische tuin werkt, want hij fotografeert alleen maar planten. Met een voorkeur voor de cactus. Ook bakt hij soms zelf een brood. Hij fotografeert dat brood. Of de lucht. Veel mensen fotograferen de lucht er is altijd wel iets te zien. Het woord laat me niet los. Grip, grip, grip, grip, grip, grip, grip, grip, grip, grip, grip. Als je het vaak en snel achter elkaar zegt, ontstaat een nieuw woord: begrip. Grip, grip, grip, grip, grip. Komt er de P aan het eind. Alleen in mijn verbeelding heb ik grip. Dus je bent een personage. Dus je bent een personage. Nou, nog geen verhaal kunnen ontdekken. Vandaag probeerde ik een lelijke foto te maken. Volgens mij is het gelukt. Het moet bij jou altijd mooi zijn. Mooi licht, mooi kader, mooi uitzicht, mooi scherp, mooi gebouw. Mooie kleur. Je moeder heeft het ook. Dat klopt. Dus fotografeerde ik vandaag een koffiebeker tijdens het wachten op de trein. Jammer dat de mobiel er half op staat. Ja, dat heeft dan toch weer iets bedacht, iets moois. Hé hey, pap. Nee hoor. Als zijn kinderen niet met regelmaat iets van zich laten horen, raakt hij verontrust. Alles goed. Natuurlijk. Eh, Structuur. Nee, Piet ligt al. Ja, doe ik. Groetjes aan mam. Wel trusten. Hi Bert, how are you? I think your pictures are very meaningful. I like the colors, the way you look. You've got a wonderful view, and I think your house looks great. It surprises me every time I visit you. How are you? De Portugees heeft een compliment gemaakt. Onder een van mijn foto's staat dat hij ze meaningful vindt. Het is een foto van een tekening die Piet maakte vijf jaar geleden. Ik kwam hem tegen en dacht: die zet ik erop want het is een mooie tekening. Vandaag zag ik dat de Portugees weer 30 nieuwe foto's van cactussen op zijn pagina heeft gezet. Ook fotografeert hij zijn hand tegen zijn been of op zijn knie tijdens het autorijden. Hij werkt op een kantoor. What camera do you use? Ik heb hem teruggeschreven dat ik verslaafd ben aan meaning always looking for words. What camera do you use? Een Kodak Easy Share. Iedereen praat hier Engels. In het Engels kom je het verst. De foto's doen de rest. De taal van het beeld is universeel. begin? I highly doubt anyone will actually read this. Well, let me tell you, I'm sick. So if this doesn't sound clear cut, I'm sorry. Boven een foto van een zonsondergang zet ik zonsondergang. Terwijl anderen boven een foto van een ondergaande zon schrijven: I've never been so sad. Wat lees je het liefst? Sunset or Sadness? Maar als je ziet dat het een zonsondergang is, dan hoef je niet toch ook nog eens te lezen zonsondergang? Do you ever feel like your eye is seeing something into the future, but it's out of focus? You don't know if it's reality yet or just a dream. I find it the most frustrating process, waiting for the correct time for everything to fall into place. I mean, yes, I enjoy being a teenager, but sure, I wouldn't mind growing up right now. But it is one of those dreams you see out of focus because you don't have the correct pieces to make it functional and real yet. vandaag wilde ik een groep oprichten, maar die bleek al te bestaan. De fictiegroep. Ik heb me direct aangemeld. Een Fransman heeft de Fiction Groep opgericht. Deze bestaat nu uit twee personen: hij en ik. In zijn fotoalbum staan ongeveer 200 foto's. Veel zelfportretten in autoruiten en ramen, wat reisfoto's en nog iets. Hij fotografeert vaak hetzelfde uitzicht en noteert daarbij de datum en de tijd. Verder niets? Nee, ik denk dat het zijn uitzicht is. Wat zie je? Ik zie een grasveld en een bosrand. En aan de rechterkant van het beeld hangt een zware tak. In de zomer vol met grote groene bladeren. De laatste was kaal. Een beetje zoals die man in die film die iedere dag op hetzelfde tijdstip het kruispunt voor zijn sigarenwinkel fotografeert. Smoke. Ah, Smoke. De Fransman is professor en dichter. Un poëte. Oui, een poëet. Verder ben ik nog niet gekomen. Oh. Je surft van moment naar moment. Je strooit je foto's in het rond. New York. Catch. Je kiest je favorieten en laat je kiezen. Je oog valt op een afbeelding van een man op een paard. Cyprus. Inderdaad. Deze foto brengt je naar Cyprus, waar je ooit vakantie vierde. Zou dat hotel nog bestaan? Je komt via het hotel in een dierentuin terecht. Je denkt aan je hond. Je meldt je aan bij de groep Irish Terriers. Schotland? Nooit geweest. Maar wat een mooie boom. Lonely trees. Je ontdekt dat sommigen dezelfde boom fotograferen, hetzelfde gebouw, dezelfde brug. Je verdwaalt nooit geweten dat anderen bekend waren met de beelden uit jouw voorheen hoogst persoonlijk geheugen. Je lost op als man van 37 maakt lange reizen. Hij ziet olifanten, tijgers en vlinders zo groot. Hij fotografeert alles wat hij ziet. Het vliegtuig, de bergen, klein en donzig. Een scherpe kustlijn. En vanaf dat moment alleen nog maar safaris. Eenmaal thuis zet hij alle foto's in zijn album. Niemand reageert op zijn avonturen. Het aantal contacten groeit niet. En dan is het een tijdje stil. Er verschijnen geen nieuwe foto's. Op een dag plaatst hij een foto van zijn uitzicht. En nog één. Gevolgd door zijn interieur, zijn voordeur, zijn hond, een jonge golden retriever. In de laatste tijd, gestimuleerd door een nieuwe lenzenset, is hij gefascineerd door kleine objecten zoals glasscherven, kleerhaken en punaises. Maar ook maakt hij close-ups van zijn mobiel, gevallen bladeren, sleutels en zonnebrillen. Het gaat mij om de schaduwpartijen. Dat schrijft hij. Een foto wordt gemaakt door het licht. En licht betekent schaduw. Zijn wereld wordt steeds kleiner, maar de reacties op zijn foto's groeien. Mensen zijn enthousiast over mijn composities. Ook bewerkt hij zo nu en dan een afbeelding, maar dat doet hij liever in principe niet. Zijn voorkeur gaat uit naar naturel. Soms ontstaat een discussie, dan geloven de anderen hem niet. Zijn schaduwpartijen worden steeds beter. Inderdaad. Ook fotografeert hij zijn lichaam. Een foto van zijn handpalm schiet eruit. Any handreaders out there? Are there any handreaders out there? Staat erboven. Ik laat een reactie achter. Amazing landscape and a great idea. Thank you, Bert. You're welcome. You're welcome. Er is contact. Vooral het noemen van mijn naam maakt zijn reactie direct persoonlijk. Ook maakt hij steeds meer zelfportretten. Ik ga hem vragen wanneer hij weer op reis gaat. Hij reageert. Niet. Veel mensen fotograferen zichzelf in een spiegel. Of in een broodrooster of in een autoruit. Of ze strekken de arm en richten de camera hopelijk in de goede richting. Zo ken ik een meisje dat zichzelf iedere dag fotografeert. Zij zit in de 365 dagen groep. Haar naam is Kendra. Hi, Bert. Hi, Kendra. Ze zit in bad. Ligt op haar bed. Kijkt dromerig in de lens. Verdrietig of blij. De camera is haar spiegel. Haar gezelschap. Are you okay? I don't know. <laughs> Wrong question. <laughs> Is het een onderzoek? Maar naar wat? Een bewijs? Voor wie? De Portugees schreef laatst: Nice to see the face behind the pictures. Ik had ook een zelfportret geplaatst. Ik heb mezelf getagd met woorden als male, 42 years, Amsterdam, Voice, Writer, Radiodrama, Photographer, Amateur, Gay. Met een tag voeg je een woord toe aan een foto. Door dit woord kan de foto gevonden worden. En je moet er altijd van uitgaan dat jouw foto gezocht wordt. Nou, een foto kan om meerdere redenen gezocht worden. Geef de foto daarom niet één naam, maar meerdere. Een persoon heeft aan één naam genoeg, een foto niet. Je kleedt de foto als het ware aan met woorden en stuurt hem dan de straat op. Met een tag geef je een foto toekomst. Vandaag heb ik een baard en lang zwart haar. Ik draag cowboylaarzen en wapperende shirts. Mijn computer trekt het alleen niet. Soms blijf ik hangen boven een gebouw en daal niet neer. Dan zit er iets vast. Log uit, log in. Maar het gebouw is bij terugkomst verdwenen en plotseling lig ik op een strand. I hate Second Life but I love liquor. De Fransman heeft nog niet gereageerd op mijn vraag naar zijn wonderlijke serie uitzichten. Ook de Engelsman en de Portugees zijn al dagen stil. Te druk. Ze fotograferen ondertussen aquaducten en reuzenraden. Ik betrap me erop dat ik mij gehandicapt voel als ik mijn camera niet bij me heb. Zie ik een wolk, denk ik, foto. Of mijn schaduw, foto. Je lost op. Mama begreep er ook niets van toen ik afgelopen weekend haar appelbroodschotel fotografeerde. Zet je die soms ook op het internet? Internet is een gulzig monsterman en hij lust alles. Het maakt voor de menselijke geest niet zoveel uit of er interacties waardoor ze zich laten beïnvloeden nu van de reële of de virtuele wereld komen. We moeten ons ervan bewust zijn dat we hiermee behalve onze digitale persoonlijkheid ook onszelf veranderen. Eigenlijk is Flickr ook een soort Second Life. Alleen staat alles stil en maakt geen geluid. Op Flickr besta je uit foto's. Wow, Bert, this is beautiful. Thank you, Kendra. It's what I see when I look to the right. Computer is on the left. Very nice. I could sit and view that all day. Yeah, I know. But the computer doesn't accept that. Needs attention too. Yes! <laughs> I want to go to Amsterdam so bad. Really? But what do you expect of Amsterdam? I mean, we're talking about Holland. I like my view because it could be anywhere. I've been there. I just want to go there again. Hey, listen. Are there any specific places that I need to visit for you? What do you mean? Well, I could go there, take a picture, and upload to Flickr. Then I'll be forced to leave my view that's good. I work at home most of the time, you see. Almost never go outside. Or is that a stupid idea? That isn't stupid at all. Hmm. I don't know. It's been a good four years since I was there. But go outside and photograph your favorite building? I can't make you, but that'd be neat. I'd do the same here, but it's winter. Hmm, that's true. Freezing here too, with snow to come. I never look at buildings as favorite or not favorite. Favorite buildings are buildings with nice or remarkable stories or anecdotes or something, I guess. There are some. So awesome having a new, soon to be good friend in another country. Grin, Huggles, Kendra. I think so too, Kendra. I was in New York twice. My friend Pete lived there for a year. When I think of America, I see lots of nature and skyscrapers. P.S. I'm not into hugging. Typical Dutch, grins are always welcome. Too funny. The whole time I was writing that comment, I was like, remember, he's Dutch. They don't like hugs. Then I typed in previewed. I was like, ah, screw it. What if he isn't typical from what I learned? Then maybe I should feel bad that I'm not giving my typical hugs. <laughs> Oh well, now I know. Nature and skyscrapers is America land for sure. And what a great conversation we had. Flickr makes the world feel real for me. Mag ik even wat zeggen? Bert? Ik moet oppassen dat ik geen wonderlijk personage begin te worden. Waarschijnlijk is het al te laat. Piet was het gisteren ook ineens helemaal zat. De wereld is groter dan internet. Ik vraag het me af. Het maakt voor mijn geest op dit moment niet zoveel meer uit of de interacties waardoor ik me laat beïnvloeden nu van de reële of de virtuele wereld komen. Ik ben me ervan bewust dat behalve mijn online persoonlijkheid ook ikzelf verander. Ik kan jaloers zijn op mensen die hun hele ziel en zaligheid op straat gooien. Schaamteloos. Zonder reserves. Zij hebben niet het idee dat zij zichzelf weggeven of verliezen. Maar ze vinden zichzelf juist in hun openbaring. Eerlijkheid is een kwestie van perceptie. Ze koesteren hun geheimen zo goed. went to school this morning, took my math test, and left. Now I'm home again and I'm going to bed. I feel like shit. I should quit school, leave them alone. I took this picture with all my messy hair. It's nothing. Hi, Kendra. This is Amsterdam calling, coming to cheer you up. We only met yesterday, but still, I can see you are a very, very creative person. This is a blessing and a hell at the same time. Strange enough, you feel terrible now, but the picture is great. Also, the text. So, never give up writing and taking pictures when you feel like shit. Think of all the people who are not able to write and take no pictures when they feel down. I dare to say that you are a lucky person, although I know it's not easy. GPS? Just go and get your diploma. It's nothing. I always have these weird visions about what I want to do on Flickr, how I want to make my daily picture, where I want to go and take pictures. I live, breathe, think Flickr. I feel as if it is a drug sometimes you live without Flickr? What makes you love Flickr so much? What is it that made you use Flickr in the first place? Flickr is my home. I can't change my ways. I feel like I belong here. I am someone here. Someone people respect and love me for who I am. Flickr makes my day. Every day. veel administratie gedaan dit weekend. Tags geplaatst en nieuwe favorieten tegengekomen. Op Flickr verzamel je niet alleen foto's, je verzamelt mensen. Ook ben ik doorgegaan met de groepen. En ik ga sets maken, mappen. Op die manier ontstaat overzicht. Ik weet niet bij hoeveel groepen ik me inmiddels heb aangemeld. Het stopt niet. Vandaag voelt ze zich weer slecht. Zeg maar gerust, kut. Ze is thuisgebleven en maakt zich zorgen over haar toekomst. Ze heeft problemen met haar vader. En ze leidt ook nog eens een keer aan een ongelukkige liefde. Niemand begrijpt haar. Ondertussen stapelen haar ambities zich op. Ze schaamt zich nergens voor. Ik geloof haar. Sometimes I put my camera on a timer and jump on my bed to try to catch myself in a picture in midair. It's called jump shots. Well, today I tried to do jump shots without my bed, but with my long legs, it was a frustrating cycle. Needless to say, I gave up on that. I climbed aboard my bed and began jumping. I had about seven hits of my head onto my fan and once kicking down my tripod. Lastly, I ended up breaking my bed. <laughs> Oops. Oh well, I guess Sinds ik Kendra heb ontmoet is het allemaal veel leuker geworden. Gisteren bleef ze thuis en ging niet naar school. Ze springt op haar bed en maakt daar foto's van. Zelf ontspannen. Mijn huishouden moet gedaan. Dingen blijven liggen. Piet is naar Parijs voor werk. Op dit moment ligt zij in bed. Je zit tot laat achter je computer. Je hebt het gevoel dat je iets mist als je offline bent. Je ontdekt natuurlijk de seksgroepen. Je hebt liefhebbers en wanhopigen. De wanhopigen knippen hun hoofden af of bewerken hun geslacht. Deze verminking waarborgt hun anonimiteit. De liefhebbers zien in de camera een minnaar of een derde. Hun fantasie is groot, schaamteloos en doelmatig. Zo kwam je terecht bij een man met een opvallend klein geslacht. Dat schreef hij. Zijn geslacht fotograferen lukte hem niet. Hij deed er heel gewoon over. 202 contacten. Na deze confessie volgde de volgende. Hij noemde zichzelf Sissy. Hij verkleedde zich het liefst als ziekenhuiszuster, inclusief lingerie. Hij koos voor de openbare verspreiding van zijn foto's via het internet omdat dit zijn zelfvernedering, zijn masochistische kick, compleet maakt. Je keek naar zijn foto's en dacht na. De volgorde penis, rokje, vernedering begreep je. Het gaat niet om het lot zelf, maar over hoe je het vorm geeft. Oh ja? Hier op de kade woont een man en hij reageert op een foto van Jules. Hij schrijft: Die zie ik altijd lopen. Ik heb geen idee wie het is, maar zijn uitzicht komt mij heel bekend voor. Sinds gisteren zijn de Portugees en ik officieel elkaars contact. Hij maakt niet alleen foto's, maar ook filmpjes terwijl hij met zijn auto door Lissabon rijdt. Ook fotografeert hij zichzelf in alles wat spiegelt: etalageruiten, achteruitkijkspiegels. Die slaat hij op in de set Me. Piet zei dat hij vannacht gedroomd had over een radioactieve foto. Eigenlijk was het geen foto, maar een negatief. Maar wat was er op te zien dan? Er lag een soort gel overheen. Ik kon het niet zien. Maar hij was levensgevaarlijk. Je mocht er niet naar kijken. I wish I had money so I can travel. Even if money doesn't make me happy, my goal is to be amazing. But you already are amazing. Serious. I'm bored. My photos suck lately. No. Yes. No, they are good. You did some wild stuff lately. I like that. What is wild? the mirror art. Awesome. I try to be good. You are good. You don't have to try. I don't? I'm jealous of you. Why? You take great shots. I love the shots of you around the house. Those were so cool. And the art shot I like. The art shot? What one? The better one, with the mirror. Oh, yeah, that one. With the mirror. I know what one you're talking about. I like the meaning in it. Or, I mean, the meaning I see in it. And what do you see? Look at yourself. Do you like who you are? Do you see yourself perfect? moet werken aan mijn contacten. Kendra heeft er meer dan duizend. Ik heb er acht. I gotta spread the love some Somehow. Sinds de Portugees en ik elkaars contact zijn, schrijven we niet meer met elkaar. Als antwoord op zijn nachtfoto plaats ik een foto van een boom in de nacht. Hij maakt deze foto favoriet. Waarop ik zijn autofoto beantwoord met mijn autofoto. Well, I'm home again. One word, and I burst into tears. I don't even want to talk about it. It'd be best to get over it all. I'm hurt in places I didn't know hurt when you felt this way. I just am more than lost right now. I know I'll be found and I'll make it, but I am just sick of life being this way. My ears are crying. My eyes feel like the size of tennis balls. One of my best friends is in the process of giving me a ton of pictures he's taken of me over the trips we've been on. In a short, non confusing manner, I'm down and depressed about a lot right now. Kendra, listen, I would like to write about you. It's going to be a story or a script. Is that okay with you? For me, it is very exciting to be in direct contact with my main character Hope you feel better. Bert. Ze reageert niet. Nee, vreemd. Je wacht. Ja. gaan vier dagen voorbij. 5. Dat is lang. Ook s'avonds neem je het fototoestel mee tijdens wandelingen met Jules. Je loopt anders door de buurt dan voorheen. Je ziet meer. Dat weet je zeker. Ook hou je meer van Jules sinds je haar foto's online hebt gezet. je begrijpt nog niet precies hoe dat kan, maar zo is het. De Portugees is druk met het inrichten van een nieuwe tuin. Ik heb een cactusvorm gefotografeerd. De Fransman heeft zijn zoveelste uitzicht toegevoegd. Magnifiek, schreef ik maar hij laat niets van zich horen. De Engelsman fotografeert alleen nog in de nacht. Mijn nachtfoto's inspireren hem. Hij doet mij na. Kendra nam afgelopen weekend haar camera mee naar een popconcert van een lokale band, Minnesota. Ik lees dat ze haar foto's probeert te verkopen Sinds ik haar heb uitgenodigd om hoofdpersoon te worden in mijn verhaal, hoor ik niets meer van haar. Ze fotografeert haar slaapkamer, de lege muur boven haar bed. Op de foto van gisteren kamde zij haar haar met een kam van het merk Wygo. Doelbewust zorgt ze ervoor dat haar oog zichtbaar is op elke foto. Ook houdt ze van details zoals de nagel van een duim in een linker- of rechterhoek. En het puntje van haar neus op een uitgekiende, onverwachte plaats. Je doet er een dag over. Dan besluit je haar te schrijven. Beste Kendra, je reageert al dagen niet op mijn berichten. Ik denk dat ik een vreselijke vergissing heb begaan. Je vraagt niet hoe het met je personage gaat. Wil je niet weten wat ik met je leven ga doen? Als je schrijft, maak je van je leven een verhaal. Een verhaal dat er anders niet was. Hoe ziet jouw verhaal eruit? schrijf ik dat verhaal beter dan jijzelf. I'm glad to be your audience. Op mijn zeventiende maakte ik mijn eerste foto. Een veld vol met paardenbloemen. Zoals jij jezelf fotografeert, zo fotografeerde ik paardenbloemen. Ik dacht er niet aan mezelf te fotograferen. Er was niets te zien. Een grote bril op een met krullen bedekt gezicht. Een echte ik ben er niet puber, midden in de polder. Tijdens maaltijden stopte ik mijn vingers in mijn oren omdat ik geen eetgeluiden verdroeg. Aan mij niets bijzonders. Jij maakte foto's die ik had willen maken. Ik zocht een hobby. Ik spaarde voor een Pentax K1000. Vanaf dat moment fotografeerde ik zwart-wit. Tijdens een cursus leerde ik de kunst van het afdrukken. Jan Bos heeft het me persoonlijk uitgelegd. Met Jan stond ik de allereerste keer in de doka. Ik moest in een hoek gaan staan en goed kijken en opletten wat hij deed. Wij verschilden een jaar de fixeer- en stopbaden op een rij zetten en vullen. De verschillende soorten papier klaarleggen. Het rode licht, de wasknijpers, de concentratie, de lijn. Deur dicht en geen daglicht. Samen met Jan wachtte ik zuchtend van opwinding op de komst van het eerste beeld. Steeds duidelijker en scherper. tijd in de gaten houden. Tellen. Het was een muur met een plant ervoor. En eruit. De foto met een pincet onderdompelen in het andere. Niet te snel, niet te snel. Genieten van het licht, de korrel en uren later nog de scherpe geur. digitale foto's ruiken niet. De korrel was rond, de pixel is vierkant. Hoe het met Jan gaat, weet ik niet. Maar Kendra, hoe gaat het toch met jou? U heeft geluisterd naar het hoorspel Flick Radio. Aan dit programma werkte mee Bert Kommerij. Idee, tekst en regie. Muziek en sounddesign Marco Raaphorst. Studiotechniek, stemregie en final touch Jaap Vermeer. Adviezen Piet Marsman. Redactie Monique Maurits. De stemmen die u hoorde waren van Bert Kommerij, de verteller. Endel Soedik als Kendra. Lopke van Beuzenkom, het anonieme meisje. Lumien Bakker als de moeder. En Piet Marsman als Naast de muziek van Marco Raaphorst hoorde u muziek van Teru, Vincent Vega 11, Narva 9, Guido Nark en Anthony Rijkoff. Flick Radio en alle gebruikte muziek valt onder een Creative Commons licentie. Met dank aan Kendra Chaparral, Roswitha Kamps en vele anderen. Flick Radio is een RVU-dramaproductie en kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Voor meer informatie kijk op www.flickradio.nl en natuurlijk rvu.nl.